De politie heeft in het onderzoek naar de liquidatie van twee mannen in de Amsterdamse staatsliedenbuurt... ...waar hij arresteerde de politie al een 24-jarige man. Bij de schietpartij kwamen twee mannen van 21 en 28 jaar om het leven. Ook schoten de daders met automatische wapens op de politie. De nu aangehouden verdachte wordt vandaag voorgeleid aan de rechtercommissaris. Uit het museum van Bommel van Dam in, in, Venlo zijn vanochtend vier kunstwerken gestolen. Het zijn drie werken van Jan Schoonhoven en een van Thomas Reilich... Volgens het museum hebben de werken een verzekerde waarde van 1,1 miljoen euro. Dieven braken rond 5 uur in. Ze forceerden de voordeur en waren binnen een paar minuten weer weg. Politie onderzoekt de diefstal. Daarbij wordt ook, worden ook de beelden van de bewakingscamera bekeken. Maar het is nog onbekend of de dieven daarop herkenbaar zijn. Huishoudens hebben in januari 2,3% minder uitgegeven in vergelijking met een jaar geleden. De uitgaven dalen al anderhalf jaar onafgebroken. Vooral aan duurzame goederen, zoals auto's, meubels, wasmachines en elektronica, werd minder besteed. De uitgaven daaraan daalden met bijna 12%. Er werd wel meer uitgegeven aan energie en brandstof, als gevolg van onder meer het koude winterweer. Consumentenbestedingen hangen nauw samen met het vertrouwen dat mensen in de economie hebben. Staat al maandenlang op een extreem laag pijl. De overvallers van het Brinksdepot in Best komen vermoedelijk uit België. Justitie denkt dat ze ook verantwoordelijk zijn voor de overval op een Brinksvestiging in Amsterdam in juni 2011. De bende zou vooral bestaan uit Marokkanen en Algerijnen. Ze pleegden vermoedelijk ook overvallen in Duitsland en Frankrijk. De overvallers gebruikten zware wapens en explosieven. Het lukt ze tot nu toe steeds om snel weg te komen na een kraak. Dan nog het weer, droog en zonnige periode vanmiddag. Het wordt maximaal 2 tot 5 graden. Door de stevige oostenwind voelt het wel een stuk kouder aan.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 It started in Liverpool, England, and swept up the youth of the world. And while adults speaking in many foreign languages looked on in awe, four young boys from a poor British seaport slum town, their hairstyle a harmless defiance of convention, their musical style brash, earned renown which they had never dreamed of and perhaps never really wanted. The Beatles had even picked a name which defied and challenged acceptance. Their very success, ironically, seems to defeat their I don't care philosophy. But through it all, confused at times, perhaps a little frightened at times, they've clung to their identity and grown closer to one another. From such romantic sounding but dank appearing Liverpool clubs as the Cavern or Iron Door, where the smell of seawater mixes with the odor of ciggies, now come the sound delight the singing and screaming junior auxiliaries of Britain's storied angry men, but always up front, George, Paul, John, and Ringo, a quartet of musical rebellion who make no effort to charm, but strangely enough, by that very act, charm their most severe critics. And like Pied Pipers, their fans are legion, but their cultist reactions a phenomena. Well, what did it uh, What did it do to you? You seem to be in a. They were just like four boys. They really liked them. They were good. They're real great guys. It didn't really hit me. And then you see them standing there singing, and I don't know what they do. They just change you. They're not what they used to be. They're just so much better. <laughs> They're just so much nice. And they, and they, oh they're just like, it's like they're just like a myth for you. It's what they seem like. Every little movement's for you and no one else. It seems so personal, but yeah, it's just for everybody. Did you ever did you ever expect the concert to do this to you? Oh no, I came here to say I'm not going to scream, I'm not going to cry, I'm not going to do anything. So here I am crying. <laughs> And the thing is, I touched Paul the other day. I thought, well, that's not going to be nothing. i touched Paul McCartney, and now i touched him. I can't touch him again, ever again, never. I got his. <laughs> to kiss her only one, lonely one. Send her back to me, cause everyone can see. trend is gezet. Toch? Nou, dat was wel duidelijk, hè? Ja, het is wel duidelijk wat we gaan doen, hè, vandaag. <clears throat> Goedemiddag, eh, Zandvoort en eh, de rest van Nederland. Mensen die meeluisteren via internet. Waar dan ook, het is Beatles tijd. Het is vandaag precies 50 jaar geleden dat de eerste Beatles plaat eh, LP moet ik zeggen, dat die het kwam. Het was officieel niet echt de eerste natuurlijk, want ze hadden al eens eerder opname gemaakt. Maar dat stelt allemaal niet zo gek veel voor, dat was in Duitsland. Maar ehm, het is eh, vandaag dus precies 50 jaar geleden dat het eerste Beatles album Please, Please Me... Eh, op de markt verscheen in Engeland. En dat, verzorgde, dat zorgde voor een revolutie. Ja, want dat kun je ook wel voorstellen. Want moet u eens luisteren. Dit stond toen nummer 1 in de Engelse hitparade in maart 1963. Kan je je dan voorstellen dat de Beatles populair werden? perdu d'avance, il ne reste aucune chance. Alors, adieu, moi je m'en vais, j'ai le cœur blessé. sais, quoi qu'il advienne, je ne pourrai plus t'oublier. J'ai le cœur blessé. À tout jamais. Ja, Kan je je dus voorstellen. Um... Wie het weet mag het zeggen. Weet jij wie het was, Albert? Uh, ja. Oh, hij weet het weer. Ja, hij weet het je, weer. Je hebt het mij voorgezegd. Oh, ik heb voorgezegd. Nou, wie was het dan? Petula Clark in het Frans. Ja, Keur Blessé heet het nummer. En dat stond toen nummer 1 <laughs> in, in, in, een, een hitparade. Ik heb dat opgezocht op, op, eh, op internet. Ik weet niet welke, welke, eh, welke hitrate het was, maar nou, moet je eens horen wat een titels. Cœur blessé van Petula Clark stond op 1. Dan op 2 stond Eenzaam zonder jou van Wiltura. Dan eh, op 3 The Next Time and Bachelor Boy van Cliff Richard. Dan Return to Sender van Elvis Presley. Die, die stond er ook in. Let's Dance van Chris Montes. Uh, Esso Besso van Paul Anka. Crying in the Wind eh, van Paul Anka. Uh, Jonge Kumbald Wieder van Freddy. Eh, All Alone in My van Brandon Lee. Nou ja, die komen allemaal nog langs. Die gaat, u, die gaat u zo in het komende drie uur. Want we gaan vandaag drie uur uitzenden, dames en heren. Want omdat het van... Ik vind het, het is voor Beatle-fans, zoals ik... Is het eh, zo'n speciale dag... Dat we gaan gewoon lekker drie uur lang... Eh, Beatles doen en alles wat een beetje uit die tijd komt. Angela die heeft ook wat nieuwsfeiten. uit, daar zijn eh, ik nog mee bezig. Daar is er nog mee bezig, is nog aan het zoeken. Dat, is leuk natuurlijk. Eh, maar we gaan, nu wat, we, gaan nu, we gaan nu wat nieuwsfeiten laten eh, horen en zien uit, of nou zien niet, maar horen wel uit 1963. Maart, 50 jaar geleden dus. Zo klonk dat. We were four guys that uh, I met Paul and said, do you want to join my band, you know? <laughs> And then George joined. En then Ringo John, We were just a band who made it very, very big, that's all. Ja, nou, zo was het ook. En het eerste album van de Beatles dat uitkwam in 1963 op 22 eh, maart, dus precies 50 jaar geleden vandaag. Ehm, dat hebben ze in 9,5 uur opgenomen. 9,5 uur hebben ze in de studio gezeten. En in die tijd namen ze 14 nummers op. 14 nummers. Je hebt tegenwoordig, eh, als je tegenwoordig cd-producties doen ze niet eens één nummer, eh, één nummer in 14 uur. Eh, maar de Beatles die deden gewoon 14 nummers in 9,5 uur helemaal compleet. En dat is gebeurd in februari 1963. En nog geen, geen maand later, ongeveer een maand later, kwam die LP al uit. Dus kun je nagaan, want dat is in begin februari of zo is dat gebeurd. En, en op 22 maart kwam dus dat album in Engeland uit. En het was een sensatie. Ja, want dat, nou ja, als u hoort wat er toen in die hitparade stond... kun je dat natuurlijk wel voorstellen dat het een sensatie was. We gaan, nog een nummer, we gaan natuurlijk die hele eh, plaat draaien... Eh, ik heb wel, eh, omdat mijn LP niet meer zo goed is... heb ik maar de, de laatste geremasterde cd meegenomen. En die klinkt ook natuurlijk helemaal fantastisch. Want eh, mijn, mijn vinylplaat, die, eh, die, ja, die klinkt gewoon niet meer zo goed. Kan het ook anders, die is 50 jaar oud. <laughs> en grijs gedraaid, Wat wil ik zeggen. Ehm, de eerste LP uh, eh, was een afspiegeling van het podiumrepertoire... wat de Beatles toen de tijd speelden. Wat ze dus op de bühne ook deden. die liedjes deden ze. Het waren niet allemaal eigen composities van de heren. Maar er werden ook composities van anderen gespeeld. Zoals bijvoorbeeld dit nummer. Anna, go to him. you more than me, so I will set you free. Go with him. meneer Alexander. Ik weet zijn voornaam niet, staat ook niet op het hoesje, maakt ook niet uit. Alexander, hij schreef dit nummer. En dat heette Anna Go To Him. En als je dus nagaat, je hoort het dus ook. Eh, dit is dan wel geremasterd, maar dat zegt niks. Uh, die originele opname, zoals het klinkt, werd het gewoon in één keer op de band geknald. Dus ze speelden gewoon live in de studio. En ja, daar hoor je dus een band. En ja, het, ze, mochten eigenlijk niet eens in de controlekamer komen toen, hè, bij de opname. Ze mochten niet eens in de, in de controlekamer komen, want ehm, het, ze waren gewoon vier jongens. En eh, nou ja, goed, ze mochten een plaatje maken. Dat werd eigenlijk gezegd, maar <laughs> dat was een half jaar later natuurlijk wel even anders. Want toen bepaalden ze gewoon zelf wat er gebeurde. Ehm, want toen was dit al een gigantisch eh, verkoopsucces geworden. En het jaar 63 was een geweldig jaar. Want als je nagaat dat ze in dat jaar zelfs twee LP's hebben uitgebracht. Want op 22 november 1963, de dag dat John F. Kennedy vermoord werd... kwam het tweede album van de Beatles al uit. Dus kan je <laughs> nagaan wat een werk eh, die gasten verzet hebben in, eh, in die tijd. En dan ook nog tussendoor op tourneeën spelen. En weet ik het allemaal niet. Radio opdrukken. Nou, wat gaan we allemaal doen? We hebben hele leuke dingen. We hebben de hits uit 1963. Uit de, uit de maand maart. Eh, Albert-Jan, eh, onze grote vriend Albert-Jan. Die heeft eh, allerlei covers opgezocht. van, van stukken die ook op Please Please Me staan. Maar dan door anderen uitgevoerd. Dus dat is natuurlijk heel erg leuk. Dat gaan we ook doen. er komt straks ook nog iemand live spelen in de studio. Jawel, dat, ook dat gaan we nog doen. Dus, en, eh, dus we hebben van alles. En we hebben natuurlijk eh, ook eh, unieke opnames van de Beatles. Unieke opnames van de Beatles. bijvoorbeeld van radiooptredens die ze gedaan hebben bij de BBC. Beatles at the Beep werd dat dan wel genoemd. En ook daar gaan we dingen van draaien. Ik heb nog een, een cd mee met unieke opnames, ook die niet op de LP gekomen zijn. Stukken die niet op die LP stonden. Eh, die ook ongeveer uit diezelfde tijd kwamen. Nou, uh, is nog bezig met allerlei nieuwsfeiten op te zoeken uit, eh, uit die tijd. Dus het wordt gewoon leuk. <laughs> Tot drie uur toe. Hè? Misschien slaan we het nieuws gewoon maar over. Dan gaan we gewoon doorgaan. <laughs> Goed, ehm, een hit uit die tijd. Je moest even gewoon een beetje leuk afwisselen. Want je moet natuurlijk de mensen die niet zo van de Beatles houden... ja, dan ook nog even wat anders tussendoor doen. Anders krijg je helemaal boze reacties en zo. <laughs> Oké, deze plaat die je nu hoort... die stond toen op nummer 14 in de hit parade. Deze plaat... Hè? Wat? Wat zie je? Oh, deze plaat stond dus op nummer 14. say goodbye, yeah, that'll be the day. Then you make me cry, I say you're gonna leave. You know the lie, cause that'll be the day. When I die, when you give me all your loving and your love loving, ah, all your hugging kisses and your funny too. You say you love me, baby, until you tell me, baby, that someday, well, I'll be through. Cause That'll be the day when you make me cry. That'll be the day when you say goodbye. You say you're gonna be yours for life. That'll be the day when I die. goodbye, yeah, that will be the day. And you make me cry, I say you're gonna leave. You know it's a lie, that'll be the day. When I die, well, make you the Johnny dark. he's shining at your heart. No, it's forever, part, so I'll leave too. And you say for me, and you tell me for it someday, well, I'll be through, cause that'll be the day. And you say goodbye yeah, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave. I know till I could. That'll be the day when I die. Yeah, that'll be the day. Ah, that'll be the day. Ah, that'll be the day. Ah, that'll be the day. dat is de oudst bekende opname van, eh, van de heren Beatles. Eh, als ik het goed heb is het uit 1958. Eh, dat is dus echt het, oudste wat er opgenomen is. Gewoon in een, in een huiskamer denk ik. Of in een repetitieruimte, een schuurtje, weet ik veel. Is dat gewoon opgenomen. Dat was natuurlijk ook wat horen de kwaliteit. Maar dat is het leuk. Dit waren dus de Beatles toen ze eigenlijk nog de Quarrymen heten. met een, een liedje van, van Buddy Holly natuurlijk. En dat heette dus That'll Be The Day. Leuk allemaal, hè, die dingen. God, idee. Prachtig. 1958 eh, eh, was jouw geboortejaar, Albert. Uh, klopt. Ja. En de datum is ook nog wel leuk. 30 april. Oh. Jij bent een koningskindje dus. Ja. Voor, de laatste keer ben ik vrij op mijn verjaardag dit jaar. Ja. <laughs> ja, zit erop. zit erop. We gaan, eh, ja, Koninginnedag is over. Eh, het wordt Koningsdag. Het wordt 27 april, geloof ik. Ja. Nou ja, oké. dat is pas volgend jaar. Dus daar eh, hebben we nou niet meer over, uh, we nou niet meer over te zullen. Maar we zijn lekker bezig met een, ja, dames en heren, vandaag 50 jaar, exact 50 jaar geleden, dat het eerste officiële Beatles album Please Please Me verscheen. En dat is toch wel een mijlpaal om bij stil te staan. En eh, het was op dat moment natuurlijk nieuw. De enige bandjes die er op dat moment waren, bandjes zoals The Shadows. Dus eh, met een zangertje ervoor en, en eh, de, dat zingen. Allemaal goed natuurlijk, prachtige mooie muziek. Vooral, uh, vooral The Shadows, dat is toch wel een wereldband. Maar de manier zoals de Beatles het deden was natuurlijk eigenlijk wel helemaal uniek op dat moment. En um, nou, we gaan gewoon nog weer eens even wat draaien van die fantastische plaat. Please, please me. Eh, want we draaien natuurlijk eh, Beatles. We draaien tijdgenoten. We draaien hits uit die periode. En dat maakt het allemaal zo verschrikkelijk aardig allemaal. En ehm in de studio zit ook Albert-Jan Vos. Die gaat nu net even met de telefoon. Onze luistert natuurlijk ook vandaag. Normaal is het nooit op vrijdag, maar vandaag wel. Ja. Want ze wilden het niet missen, die Beatles natuurlijk. Tuurlijk niet. Nee. Hoe gaat het? Je bent een fan of je bent een fan. Ja, je nou, het is een beetje lastig om op datum. Er is van 1963 heel veel nieuws. Maar niet van die specifieke datum. Nee, dat eh, kan ik me wel voorstellen. Dat is ook heel, heel lastig om dat eh, te vinden. 63 was best wel een jaar. Het jaar waarin eh, onder andere dus president Kennedy vermoord werd. Dat weet u waarschijnlijk wel. Dat was 22 november was dat. Dus dat was precies... Eh, even denken hoor, dat is acht maanden later dan gebeurde dat na, nadat dit ja. album uitkwam. Dezelfde datum. En op die, die datum, 22 november, kwam er ook een tweede Beatles plaat uit. LP, dan wel dat verstaan. Ja, en het was hetzelfde jaar dat eh, Paus Johannes de 13e overleed. De 23e. Dus ook eh, Johannes de 23e. Oh ja, 23 23e. Ja. En hetzelfde jaar waarin Martin Luther King zijn legendarische toespraak hield. I have a dream. Precies. Ja. En eh, ja, 22 maart stond eh, Nederland aan de vooravond van eh, verkiezingen oh. voor de Tweede Kamer. Oh. En die werden op 15 mei gehouden. Oké. Van dat jaar. Van dat jaar. En wie won er? de toenmalige coalitie die bestond uit KVP, de ARP, de CHU en de VVD. Ja. Die behielden hun meerderheid. Die behielden hun meerderheid. Nou, oké. Ehm, geweldig jaar dus. Het was ook het jaar geloof ik zelfs waarin... Uh, het eerste Vaticaans concilie eh, plaatsvond. Dat, of althans, in ieder geval, dat werd in gang gezet. Nou, er was van alles te doen. En de Beatles braken door. Jawel. En het jaar van de strengste winter van deze eeuw. Ja, dat mag je natuurlijk ook En de koudste. Oh ja, de koudste en strengste winter met die... En op 22 maart krabbelden ze er net, net weer uit. Ja, dat was ook het jaar dat die, die legendarische Elfsteden, Elfstedentocht draaide. Hè, met, Waar uh, Reinier Paping dus eh, won. Dat was ook die, diezelfde, datzelfde jaar 1963. En ook dit. My baby's got me locked up in chains, and they ain't the kind that you baby and change van de Beatles uit 1963. 22 maart 1963 kwam het uit en dat is dus vandaag exact 50 jaar geleden. Eh, prachtig allemaal. Ehm, en wij gaan daar dus drie uur lang lekker aandacht aan besteden. Ehm, met allerlei leuke fragmenten. Hits uit dezelfde periode dat deze plaat uitkwam. Nieuwsfeiten, nou dat heeft u wel gehoord. Een beetje nieuws uit dat jaar 1963. En eh, nou ja, nog veel meer leuks. Ehm, we gaan weer even een hit draaien uit die periode. Eh, nee, doe ik niet. Ik ga eerst even wat anders nog doen. Eh, iets, iets een leuk fragment. Ja, van de Beatles. Ja, dat is misschien ook wel leuk. Ja, toch? In spite of all the danger, in of all that may be, I'll do anything for you, anything you want me to. of all the harm. everything you want me to. genomen <laughs> bij iemand thuis of, of in, in een club en een repetitieruimte. Je hoorde zelfs iemand een beetje op piano mee pingelen. Dat zal misschien de vader van Paul geweest zijn, want die speelde ook piano. Dus eh, het zou maar kunnen. In ieder geval, In Spite of All the Danger heette dit nummer. En eh, het is natuurlijk ontzettend leuk als je dat allemaal hoort. Die oude, prachtige oude Beatle-plaat, oude opname. Dit is echt heel oud hoor, dat kan ik je vertellen. Dit is nog van lang voordat ze bekend waren. Dat Ringo er ook nog niet eens bij was. Piet Best zat er toen nog bij. Eh, ik vraag me zelfs of ze toen wel een drummer hadden. Want ze hebben ook een tijdje zonder drummer gewerkt. Ehm, in ieder geval waren het wel John, Paul en George gezamenlijk. In spite of all the danger. Eh, weer een hit uit die tijd, jongens. Want het is leuk om dat, eh, niet alleen Beatles te horen natuurlijk, maar ook wat er toen hits waren. Nou, de, als je dat goed hoort, dan kan je je wel voorstellen waarom de Beatles bij de jeugd zo populair waren. Want dat zijn nog niet echt platen waar je vanuit je dak gaat. Heb ik zo, sommige tenminste, dan maar niet alles natuurlijk.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 People all around, but I don't hear sound, just the lonely beat. voorstellen dat je toen eh, tiener, tiener was. Dan was je teenager, was je toen nog. Hè, zo heette dat toen. Eh, dan, was je de, dan kon je wel voorstellen dat, dat, eh, dat je daar niet zo vanuit je dak ging van, <laughs> van dit. Ja, het is, het is mooi. natuurlijk is het mooi. Maar voor de, voor de jeugd van toen was het... nee, was het niet. Brenda Lee was het. En de nummer dat heette All Alone Am I. Am I en dat stond toen de tijd. Ehm, op nummer 9 in de eh, hitparade. Ik denk dat het de Nederlandse hitparade was die ik gevonden heb. Dat stond er namelijk niet bij. Eh, maar ik denk het wel dat het de Nederlandse hitparade... want er staan ook... Uh, eh, Wiltura staat erin. Freddy Queen staat erin. En ik kan me niet voorstellen dat, dat, dat die hits in Engeland hadden. Nee, dat kan ik me niet zo voorstellen. U hoort Paul McCartney. Sometimes I borrow a tape recorder from Grundig with a little green eye. And we sort of go around to my house and try and record little things. I remember doing Hallelujah, I Just Love Her So, because I had the Eddie Cochran record. <coughs> but those are very much home demos, very bad quality. But I think a couple of those still exist. Dat ging dus over die opnames die, eh, die u net gehoord heeft van uh, In Spite of All the Danger en ehm, Delby The Day. Ze, ze, ze leenden dan gewoon een, een, een, een bandrecorder van iemand die zo'n ding had. En dan gingen ze, gingen ze spelen en dat, dat gebeurde. En hij zegt hetzelfde, de kwaliteit was natuurlijk hartstikke slecht. Maar ja, eh, qua bandopname dan. Niet qua spel, maar qua bandopname zeker. Maar ja, <laughs> wat weer 1958 of zo daaromtrend. Toen had je nog niet zo van die professionele eh, apparatuur. Goed, Please Please Me, daar gaat het eigenlijk allemaal om. Het is een tijdsbeeld, dames en heren. 1963, 22 maart kwam het album uit in Engeland. Niet in Nederland, kwam hij een paar dagen later. Eh, maar in Engeland, daar gaan we dus maar van even vanuit. In Engeland kwam hij dus op deze dag, 50 jaar geleden, kwam hij uit. Hier zingt Ringo, Boys! take a trip around. is uit het geboortejaar van Angela dit. <laughs> Ja. Ja, ja, 17 januari. Ze wist niet wat, wat ze zou gaan, gaan doen. En, de Beatles, ja, ze mochten eigenlijk niks. Ze moesten het in 9,5 uur studiotijd moeten doen. Geld, want het, het eh, merk Parlophone, waar de platen op uitkwam, had helemaal niet zoveel geld. Dat was een merk, zo'n achterafmerkje van EMI. Ehm, en, en ja, daar deden ze cabaretplaten, eh, de Goon Show en zo van Pieter Sellers. Dat soort dingen werden er gedaan. En vooral ook wat klassieke muziek. Maar popmuziek, dat, dat wisten ze dus helemaal niet. Dus die Beatles die, die mochten dat... Nou, die George Martin, nou ja, kom maar op, laat maar zien. En eh, die, eh, die, die, die, die heeft dan die plaat met ze gemaakt. Maar wat het, ze hebben nooit kunnen bevroeden wat er uit voort zou komen. Dat het dus gewoon de, de meest grote popsensatie aller tijden. Want dat is het nog steeds. He, ik bedoel, als, als de Beatles toen dit niet gedaan hadden... dan, dan was het, waarschijnlijk de pop, popmuziek had het totaal anders uitgezien. En, eh, een, eh, volledige revolutie ook in de, in de muziek. Ja, was, het was echt... Ze, zijn natuurlijk uitgegroeid van... Nou ja, dat weten we natuurlijk van, van teeny beentje, zeg maar... tot, tot, tot een muzikale eh, revolutie. Goed, de Beatles. Ik heb het idee boven de studio afgebroken wordt, maar oké. Okay. <laughs> Heren. Eh, Hoort erbij. Doe eens een beetje rustig naar boven. Uh, <laughs> oké, u hoorde net het nummer Boys. in de studioversie zoals het op de LP staat. Maar... Ehm, zo klonk het live. Yeah. Singing a song called Boy Ringo. Live. In 1964 was dit. Eh, een optreden in ehm, de Hollywood Bowl in eh, eh, Hollywood. Daar, zo heet het al. Wat naam zegt het al. Hollywood Bowl. 1964 was dit. een. dus zijn live opnames die nooit uitgebracht zijn officieel in die tijd. Dat was ze dus toen nog niet aan. Dat hebben ze wel later gedaan. In de tachtige jaar of zo heeft George Martin die opnames een beetje opgepoetst. gedigitaliseerd. En... Ehm, toen is het toch nog op LP uitgekomen. En eh, het is wel een vrij unieke, unieke LP. Dus inderdaad, dit was echt van vinyl. De Beatles live in 1964 eh, in Amerika. Een eerste Amerikaanse tournee.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 Eh, die, had het al, eh, die had het al een tijdje bekeken in de showbusiness. Ehm, Return to Sender. En zijn grote tegenhanger was in de tijd natuurlijk Cliff Richard. En eh, die draaien we straks. Na het nieuws, eh, volgende uur. Want u krijgt nog veel meer hoor. We gaan door tot drie uur. En we hebben hele leuke dingen. Straks komt Albert Jan nog met eh, wat, wat andere uitvoeringen van Beatles stukken. Uit die periode van Please Please Me. En we hebben natuurlijk de hits. Er komt ook als het goed is straks nog iemand live spelen hier in de studio. Met een liedje van Please Please Me. Nou, we gaan gewoon een lekker 50-jarig feestje van maken. Gouden jubileum van deze prachtplaat van, van de Beatles. Die zou zorgen voor een muzikale eh, revolutie. Nou ja? Ja, we gaan, we gaan nog één nummer doen van Please Please Me. Dat lijkt me leuk uh, om het eerste uur een beetje mee af te sluiten. Ja, vind ik wel. I love you Cause you tell me things I want to know And it's true makes me cry And in time You'll understand the reason why If I cry It's not because I'm sad But you're the only love that I've ever had I can't believe It's happened to me I can't conceive Ja, dat is ongelooflijk, hè? <laughs> Dat is leuk. Dit was trouwens eigen compositie van eh, McCartney en Lennon. Toen op deze LP werd er nog McCartney-Lennon gezet. in plaats van Lennon-McCartney, dat is later omgedraaid. Ehm, <clears throat> ask me why. Nou, nog een, we hebben nog even tijd, dus kunnen we dit nog even doen. Het was ook een hit toen. We gaan naar het nieuws en het weer met Rocco Granata. Buonanotte, bambino mio, no, non piangere per la mammina, sei il destino volle l'addio che la mammina in cielo se ne andò. Buona, buona, buona notte, bambino mio, dormi, dormi e sogna della mammina.